Op de speedboot zaten zeven mensen en drie van hen konden zich in veiligheid brengen door op het vrachtschip te klimmen. De botsing op de Maas gebeurde rond 9 uur vanavond. Duikers zijn nog bezig om naar de vermiste opvarenden te zoeken. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar Kuik, dat ten zuiden van Nijmegen ligt. In een gesloten jeugdinrichting in Sassenheim hebben negen jongens vanavond geprobeerd te ontsnappen. Ze verschansten zich in een kantoor waar ze niet mogen komen. Rond half één vannacht gaven de jongens zich over. De jongens zijn tussen de 15 en 21 jaar. Wat ze precies wilden is niet duidelijk. De politie meldde in eerste instantie dat de jongens bij een vluchtpoging brand hadden gesticht, maar dat bleek niet te kloppen. Het misverstand ontstond doordat de jongens water op een brandmelder hadden gespoten. Zorgverzekeraar Mensis gaat voor bepaalde operaties met minder ziekenhuizen in zee. Mensis laat voor hernia, heup en amandeloperaties volgend jaar een derde van de ziekenhuizen afvallen. De zorgverzekeraar wil dat ziekenhuizen een offerte gaan uitbrengen. Het idee is dat meer concurrentie leidt tot betere zorg. De Vereniging van Orthopeden verzet zich tegen de nieuwe koers en de verzamelde ziekenhuizen zijn ook tegen. Maarten Stekelenburg heeft afgehaakt bij de selectie van Oranje. De doelman van AS Roma is nog onvoldoende hersteld van een hoofdblessure. Dat bleek na een bezoek aan een ziekenhuis in Amsterdam. Stekelenburg mist daardoor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Moldavië en Zweden. Bondscoach van Marwijk roept vooralsnog geen vervanger op. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe en de minima liggen vannacht rond 14 graden. Overdag overwegend bewolkt en kans op wat regen of motregen.